Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er sinds de Russische invasie van twee jaar geleden... 31.000 Oekraïense militairen zijn omgekomen. Het is volgens de Kiev Independent de eerste keer dat Zelensky een aantal noemt... als het gaat om Oekraïense verliezen. Hij probeert zo de druk op het Westen op te voeren om haast te maken met wapenleveranties. De Oekraïnse graanuitvoer was vorige maand weer op het niveau van voor de oorlog. Dat komt doordat graanschepen weer over de Zwarte Zee van en naar Odessa kunnen varen. Rusland had die route geblokkeerd, maar Oekraïne slaagt er nu in de Russische marine op afstand te houden. Onder meer met drones en raketten februari-staking van 1941 is herdacht bij het monument De Dokwerker in Amsterdam. Duizenden mensen luisterden naar onder meer burgemeester Halsema... die een link legde tussen het verzet tegen de eerste razzia's en het heden. Onder meer de onderdrukking van de Russische oppositie. Een dronken automobilist heeft in Gent in België vanochtend twee wielrenners doodgereden. De man reed in op een groepje van vijf. De drie andere renners raakten gewond. De mannen reden op het fietspad. De bestuurder van de auto is gearresteerd. Vanochtend vroeg zijn 22 dode schapen gevonden in een natuurgebied in Hilsum tussen Wageningen en Arnhem. Vier andere dieren waren gewond. De eigenaar van de dieren vond ze en hij vermoedt dat een wolf de slachtpartij heeft aangericht. Of dat inderdaad zo is, is nog niet duidelijk. Kjeld Nuis en Isabel Greveld zijn de Nederlandse schaatskampioenen op de sprint. Bij de NK in Heerenveen veroverden ze daarmee ook tickets voor de WK-sprint. De NK Allround titels werden gewonnen door Chris Huizinga en Antoinette Rijpma de Jong. Zij kunnen daardoor naar de WK Allround. Het weer. Vanavond vanuit het zuiden meer bewolking en regen. Morgen meer regen, maar het noorden houdt het droog.